Al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. Alternative FM. ze komen weer hoor. Ze hebben bevestigd in 2011 komt het nieuwe album van Tool uit. De opvolger van 10.000 Days. Je hoort hier Stinkvist op Alternative FM. Op ZFM Zandvoort. Waar, lees je die dingen? Ja, dat is op zoek als Tool fan. Hè? Dat gaat er vanzelf. ik heb toevallig vorige week nog wat opgezocht. maar, eh, waar lees je die dingen.nl ja. waar lees je die dingen.nl, inderdaad. Of waar ze, uh, eh, mijnbronnen.com. Ja, ja, oké. Okay. Even een hashtag van Twitter. In een interview heeft Justin Chancellor aangegeven, dat is de bassist, die heeft aangegeven... we zijn bezig met een nieuw album en eh, ze, weer, ze werken in een soort trend. Eh, dat, weet elke, dat weet een toolfan, zeg maar. Ze werken om de vijf jaar komt er een album uit. Reken maar uit, 96 Anima, 2001 Laterale, 2006 10.000 Days en 2011... <laughs> Geen idee wat het wordt. In ieder geval, ze hebben, eh, wat Tool doet is in hun soundscapes... die ze gebruiken tijdens hun concerten hoor je al de nieuwe nummers. Dat zijn al de nieuwe nummers, de basis, de oorsprong. Ze hebben bijvoorbeeld in de laterale tour, hoorde op een gegeven moment een stukje zo'n Wings of For Mary, dat, uh, die tweeluik wat ze spelen. Ja, ja, klopt. Ja. dat, dat hoor je op een gegeven moment tussendoor. Hoor je dat, dat, dat de bekende riff, dat... Nou, dat hoorde je toen. Nou, daar, daar merk je het al aan. Als ze daar, hoe meer ze gaan experimenteren live, hoe, beter, hoe sneller het album aankomt. En op Lowlands hebben ze heel erg lang geëxperimenteerd. Totdat die eh, gast van Motorhead opkomt, de gitarist. En die, knalde er een solootje in. Heerlijk. Oké, okay. Nou, oh, Nou, dan, eh, dat is eh, een, een, cursus, tweedaagse cursus Tool kunt u bij mij boeken. Giro 934 kunt u op storten. 5 euro per les hoor je de, de geschiedenis en de oorsprong van Tool. En je hoort ook de ritmes. Maar wat ook leuk is, we hebben ook metal in onze studio. Kent u dat nog? Volbeat uit Denemarken. Metallica met Elvis. Cadillac Gangsters en Blood. There's a Cadillac out in the dark. There's a kids against the lighting a smoke. And he feels the an And he feels the een soort van Elvis, als je het een beetje hoort. De stem een beetje eh, wordt vergeleken dus met de King of Rock'n'Roll. Um, ja, wat kan ik er meer over zeggen? Weet je, het is, het is een live band die je echt moet zien. Ze staan heel erg robuust op het podium en ze knallen echt. Ze staan op Pinkpop bijvoorbeeld. Eh, waarom op Pinkpop? Nou, Pinkpop is een heel populair festival. En als je op metal bent op het hoofdpodium staat, nou, dan kan ik je vertellen hoor, dan doe je het best goed. En wat ook grappig is uh, over Volbeat is, nou grappig, zijn, eh, eh, zijn conditie van de zanger is altijd een beetje twijfelachtig. Wat gaat er gebeuren? Nou, in Tilburg stonden ze op het podium op een gegeven moment na een half uur... Ksh, Nou, kan gebeuren. Een beetje flauw, een beetje te hard gewerkt. Maar wat blijkt nou? Hij was gewoon helemaal kapot van de toeren. Helemaal kapot. Moest twee dagen gewoon overdoen om gewoon weer helemaal compleet blij te slapen. Nou, dan doe je toch niet goed in je werk hoor. Maar eh, ja, andere mensen gaan gewoon blowen op het podium. Zoals ze hier buiten doen. En ik heb ze gezien hoor. Eagles of Death Metal. Ontzettend stoned op Lowlands. En dat knalde ze hoor. Niet. En dat knalde ze hoor. I want you so hard. Boys Bad News. Donderdagavond, hè. Eagles of Death Metal tijd op Alternative FM, CFM Zandvoort. En weet je wat ook voor tijd voor is? Voor een live bandje die nog steeds bij ons in de studio is. Last Man of Palau. It's a senseless blanket, there's no way it keeps me warm. Seven corners I've been calling out on me. Myself no blame, can't point out to you, although I tried at first. Myself no blame, can't point out to you, although I managed in the end. Hey, it's funny how people manage to escape, escape world Your position, don't like such a precious moment I would never have without. Open doors I thought there's ever to stay closed. This feels so nice, can't explain. I want you to experience so nice. Don't explain it was not your moan. is gaaf zeg. Jee, maar wat een goed nummer. Weet je wat ik zo gaaf vind? Weer, ik ga review der Menno. Wat ik gaaf vind is dat die twee uh, akoestische gitaren een beetje een gevecht hebben met elkaar. Want eh, de ene is aan het eh, een soort van ritme aan het spelen, de andere erachteraan. Kijk, we hebben publiek. De andere is aan het, aan het spelen op een gegeven moment. En bij het einde, dan, nou, dan hoor je dat de ene gitarist wint, zeg maar. Die gaat nog eventjes door. Ik vond het echt een gaaf nummer. Wauw. Hey, 11 ehm, april 2010. Last Man of Palau. EP release. Het is tijd voor Jullie. Ja. Wat gaan jullie daar doen? Wat, eh, wat kan ik als ik daar naartoe ga verwachten? Ja. Super vette avond. Een super vette avond. Nou, nou, allereerst hebben we eh, in het voorprogramma hebben we ook de band Thieves. Eh, de Thieves, die gaan op dit moment ook heel uh, goed. We hebben ook een, spelen samen met ons die avond. Oké, en die doen ook een e pier dingetje? Of? Ja, omdat we, sorry dat ik Nathan onderbreek, maar omdat we het voorprogramma, dat vinden we van die pretentieuze bullshit. Zij komen gewoon onze avond meehelpen. mee, mee helpen. Ja, oh, maar oh, het gaat die avond natuurlijk wel om onze EP. Ja. Eh, <laughs> dus, eh, <laughs> dat is het doel. Eh. <laughs> Ja, dat is wel het doel van die avond. En, ehm, maar het gaat echt een show worden. We gaan echt de pan, we moeten iedereen echt laten swingen. Net zoals de laatste paar keren dat iedereen zijn dak uitgaat. Dus dat gaan we ook deze keer gewoon helemaal voor elkaar krijgen. 11 april in de complex in Hugo gewaard. Um, ehm, details, hoe laat, Ehm, Tijden, kosten? Volgens mij, eh, de kosten zijn eh, best wel te overzien. Eh, de entree is 2 euro, dus eigenlijk 1 euro per band. En alleen deze avond kun je onze EP dan kopen voor 3 euro, die normaal 5 euro is. Dus Dames en heren. Wat dat betreft heb je voor 5 euro een avond en met muziek en onze EP. Koop die EP. Hoe gaat jullie EP heten? Dat weten jullie niet? Lost Man of Palau. Ja, gewoon echt een... En ik, <laughs> Sorry, nee, maar dat wil ik wel zeggen. We zijn er lang mee bezig geweest voordat we die naam hadden gevonden. Gevonden. En... Ehm, <laughs> oké, en jullie gaan dan de hele concert, het hele EP natuurlijk spelen. Nieuwe, eh, Of eh, nummers die er niet op staan. Eh, dat lijkt me ook. absoluut. Hoe lang gaan jullie spelen dus? Nou ja, goed. We zijn ondertussen ook ruim een jaar bezig nu. En we hebben natuurlijk al wat nummers gemaakt. En die, ja, die gaan we er zeker in passen. Eh, we gaan onze EP presenteren en eh, ja, het wordt gewoon dik. We gaan er echt een show van maken. Dus, eh. ja. Wauw. Heergewaard, dames en heren, 11 april 2010 in de complex Heergewaard. Kom dat zien, kom dat zien. Laatst heeft ook een Haarlemsbeentje een EP uitgebracht. Dat was een groot succes. Steun deze gast ook. Lost men of Palau, 11 april in de Huurgewaard in de complex. Dit is Chef Special. Yo, check this out. It's the chef on the mic. I got them colors, not as black and white like that, man, not. my life with them Beats and when I reach the skies. And I'm on my knees and cry when I ease the mind. And I'm leaving you behind and I'm screaming. Jesus Christ. Cause I can't read or write. I try to get a grip on this. I make you trip on this. Try to make your hips can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And dark mist hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with. Fuck, I'm addicted. I can't resist it. The fall of the ciggy, I'm in love with the rest in it. Incomplete when I miss to see that we all carry colors all to share with each other. I'ma be me and you can still be you, but we be so much more what we feeling to do. Now hit up. Take a look at my painting, baby. It's all me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's all me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all dust. Take a look what I made now, baby. It's all my fears and I taste my tears. I got no shades on stage. I'm naked up here and all them critics in line. Written some lies, but why they blind for my soul? When they think with their minds. But yo, hatred divides us. I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe. Cause you all got your paint and I'm giving you mine. Why criticize, ruin it Why you doin' doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind poet so Don't talk. for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling son of me. Take a look at my painting, baby. It's all me. van het bandje dat we vandaag in de studio hebben, The Treats. En daarvoor is special, ook een Hannes bandje, Colors. Ik moet nu toch echt, nou moet ik echt, echt onderbreken. Last Man of Palau. Wat zei ik? Niet The Treats. Sorry. Eh, Prutsen. Eh, Terugspoelen. Wacht, we gaan het even. Laatste nummer. Laatste noot. Ja, dit was No Room van The Last Man of Palau. En daarvoor hoorde je de Treats met Come On Baby. En daarvoor Chef Special met Colors. Als de DJ niet op zit te letten, wordt hij gecorrigeerd door de band. Dank u wel. Thank you. En mag jij als tegenprestatie, je hebt nog een uh, singer-songwriter projectje. Ja, Ga je nou eh, ja, inderdaad. Eh, <laughs> oké, nou, maar even kort dan. 11 april hebben we natuurlijk onze CD-presentatie in Complex de Heer gewaard. En 9 april speel ik zelf met een solo projectje en dat heet Junkyard Daisy. In de Waardse Tempel eh, wordt een hele leuke akoestische avond. Met eh, nog leuke andere bandjes. Lucky Luke Strikes Back, Boiler Suit. En eh, Jori Zwart, meisje. Heel getalenteerd meisje uit Alkmaar. Ehm, ja, be there. Wordt heel vet. En ben ik druk mee bezig ook. Hiernaast. Kijk, creatieve geesten in een creatief jasje. De Last Man of Palau hoor je nog één nummer hierna spelen. Naar de nieuwste hit. Of hit. Ik denk dat het een hit gaat worden. Het was trouwens al een YouTube hit. Ze stonden met Madonna. Stonden zij op, eh, op eh, de grote live aid van, eh, van om, de, om de wereld te redden. Gogo Badello met Palay Tute. Ze hebben het uitgebracht op plaat en die komt 27 april uit. Hier is Gogo Badello, de nieuwe. Caravan is coming, all guitars are handkerchief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar, but mama, they got girl that I love the best. Лела, лела, лела, лела palatute, туте, Часка на мерес, мерава пала лате. Лела, лела, лела, лела пала туте, says old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La la la la. This kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned that one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lella, Lella, Lella Palatute. I'm dying, I'm dying, dying after you. Lella, Lella, Lella Palatute. Girls, they like the kissing as much as we do. bij van de nieuwe album Transcontinental... Eh, Con, ja, moeilijke naam. Transcontinental Hustle. Uitkomend 27 april. En ze staan 9 juni in de Paradiso. En naar mij wetens, en daar ga ik een beetje vanuit, is dat al uitverkocht. En eh, jij zei, nou, misschien komen ze wel op Lowlands. Dit is echt zo'n Lowlands band. Gaat het zien wanneer zij in de streek zijn. Een band die later ook in de toekomst op Lowlands gaat staan, en dat weet ik zeker, is natuurlijk The Last Man of Palau. Hier is het laatste nummer, live. I'm here and you stand in my way, and I have no fear, so get out of my way. Cause that most, most fear that I create, say, and I am, I'm here and you stand in my way. Now don't you push me, damn me, think again, or oh, just don't. Now don't you love don't, I will let you down. I will break. Now don't you love me? Anything again or just don't No fear, so get out of my way. Cause that was most fear that I created. could sleep. an alternative Madness, Nightboat to Cairo. Daarvoor de Band of Horses, Is There a Ghost van het album Cease to Begin. En eh, dat was eh, grote inspraakbron hoorde ik al van de band zelf. Van eh, welke band hadden we in de studio ook alweer? Na nou, The Lost Man of Palau, hier Sometimes. 11 april in Hugewaard. The Last Man of Palau. De laatste keer dat we vanavond gaan horen helaas. Later op Lowlands, dat weet ik zeker. Dames en heren, mag één groot applaus. Thuis even klap op de bank voor The Last Man of Palau. Was ook meteen de uitzending voor uh, Alternative FM voor deze week. Ja, eh, jammer hè? Helaas, het zit er alweer op. Ehm, wat staat er op het programma voor volgende week? Volgende week hebben wij Contact in de studio. Dat is een metal band. Want dan hebben we weer donder... Oh, Contest. sorry. Dan hebben we weer een donder donderdag. En dat betekent alleen maar Harry metal, knallen. Alles erbij en erop eraan. Die week daarna, de 15e, hebben wij een bekende in de studio. Dat is Double Cross. Ze stonden als eerste beentje dat we ooit in de studio hebben gehad. Staan ze hier weer. En eh, ze hebben nieuwe nummers geschreven. Dus ze gaan knallen. En daarna krijgen we een heel speciaal project. The Battle of the Generations. Marcus en ik gaan samen tegen Marianne Rebel en ja ja eh, Jaap Koper. De oude lullen tegen de jonge doekies. Wij gaan, wij gaan proberen hun te overtuigen van de goede muziek van tegenwoordig. En hun gaan overtuigen van de muziek wat vroeger werd gemaakt. Of dat wel beter was. Ik weet het niet. Wie gaat er winnen? Dat hoor je over drie weken. Volgende week donderdag. En nu Green Day. To me wine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?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 Een Amerikaanse advocaat wil de paus dagvaarden om hem onder ede te ondervragen over seksueel misbruik door priesters. De advocaat verdedigt drie Amerikaanse mannen die als kind zouden zijn misbruikt. Volgens de advocaat heeft Benedictus toen hij nog kardinaal was de zaak in de doofpot gestopt. De paus hield vandaag verschillende diensten ter gelegenheid van Witte Donderdag. Hij sprak niet over het misbruiksschandaal. De autoverkopen in de Verenigde Staten zijn fors gestegen. Opvallend is de stijging van Toyota. De Japanse autofabrikant verkocht vorige maand in Amerika ruim 40% meer auto's dan in maart 2009. Toyota kampte met een dalende verkoop nadat het bedrijf wereldwijd miljoenen auto's had teruggeroepen door problemen met het gaspedaal en de remmen. Om de verkoop te stimuleren verkocht Toyota auto's met flinke korting en verstrekte de Japanners leningen tegen 0% rente. Niet alleen Toyota verkocht meer auto's, ook de verkoopcijfers van de twee grote Amerikaanse automakers stegen. Ford verkocht 40% meer auto's. Het gemiddelde verkoopcijfer van General Motors steeg met 21%. De oude Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is na twee maanden weer open voor het publiek. Honderden toeristen kwamen in januari vast te zitten door overstromingen en landverschuivingen. Ze moesten met helikopters worden gered, omdat het spoor naar de stad voor een deel was verwoest. Inmiddels rijden de treinen weer en dat is belangrijk voor de regio, die voor een groot deel afhankelijk is van het toerisme. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Minima tussen 4 graden aan zee en lokaal 0 in het binnenland. Morgen eerst zon, maar in de middag vanuit het zuiden regen en het wordt dan...